Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor carnavalsvierders is het nu aftellen. Om precies 11 minuten over 11 gaat het nieuwe carnavalseizoen weer officieel los. Een traditie die hangt aan het getal 11, het gekke getal. Betekent in vooral Brabant en Limburg dus groot feest. In Roermond, oftewel de stad van Sturf, hebben ze er zin in. Mevrouw, gaat u ook feesten vandaag? Helaas, alleen werken. Eh, wij zijn eh, een groepje met tappers. Wij zorgen dat het bier eh, goed en koud is. hoeveel biertjes denkt u te want het gaat de hele dag door, hè? We hebben vaten van 1000 eh, liter, dus ik denk dat er uh, hoop eh, doorheen gaan, ja. Op veel plekken wordt vandaag de Prins Carnaval bekendgemaakt. En ook zijn er allerlei feesten en optredens. De zorg staat op klappen, waarschuwt een van de grootste zorgverzekeraars van ons land. CZ kan zelfs niet meer garanderen dat iedereen de zorg kan krijgen die die nodig heeft. De baas zegt in de Telegraaf dat de boel vastloopt en het niet meer lukt om de lange wachtlijsten weg te werken. Tientallen museumdirecteuren van over de hele wereld roepen klimaat klimaatactivisten op om hiermee te stoppen. What is worth more? Art or life? Ze zijn wel klaar met de soepgooi- en vastlijmacties. Volgens de musea, zoals het Louvre in Parijs of het Guggenheim in New York... onderschatten de activisten hoe kwetsbaar en onvervangbaar de voorwerpen zijn. Activisten kiezen de laatste tijd juist voor kunst, want, zeggen ze... waarom zorgen we wel goed voor schilderijen, maar niet voor de aarde? Duikers die voor de kust van Amerika op zoek waren naar vliegtuigonderdelen uit de Tweede Wereldoorlog... hebben op de zeebodem iets anders ontdekt. Definitely aircraft. I think we need to talk to nou, niet helemaal lekker te verstaan, maar het zag er futuristisch uit... en in de buurt was een basis van ruimteorganisatie NASA. En dus besloten ze die te bellen. Het gevonden ding bleek een onderdeel van Space Shuttle Challenger. Die raket ontplofte zo'n 37 jaar geleden, vlak na het opstijgen... en alle zeven mensen aan boord kwamen om. 25 jaar geleden werd voor het laatst iets van de Challenger gevonden. Het weer nog blijft droog met vooral in het zuiden veel zon. Het wordt een graad of 15. Dit weekend meer van hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De rest van de avond rijden er van en naar Schiphol veel minder treinen.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 Ik kan niet altijd komen naar je toe. Waarom begrijp jij niet waarom ik ren? Trap, guys, ik ben niet zomaar opstap. Ik zoek pap, zoek wil Niet terug voor hoe het wordt. Nou. Liefst op ik. Ja, bellen, maar zit kwap.